geen dromen meer, geen toekomst, geen ideaal. Het is al zo'n oud verhaal, maar wanneer leef je weer? Je leeft vandaag, geniet vandaag, de zon die schijnt ook voor jou. Dus droog al die tranen maar ga, het is niet te laat. Het leven is te mooi voor veel verdriet. Dus leven. zingt vrolijk zijn lied. Er is zoveel moois, ja geniet, vergeet je zorgen maar. Veel wensen weer, veel dromen weer, een toekomst, een ideaal. Dat is nu een nieuw verhaal, nu leef je weer. Leef je leven en vergeet je zorgen. Want dus weet steeds maar weer. Het leven is veel te mooi, geen tranen meer. Het leven is veel te